die vanochtend in het AD hetzelfde zei. Sinds 2013 moeten nieuwkomers zelf een inburgering regelen... en dat werkt niet, zei Wiene op Radio 1 in Stand.nl. Nieuwkomers hebben geen idee waar ze een goede cursus kunnen volgen... waardoor de helft zakt voor het examen. De KNVB heeft voetbalclub ADO Den Haag onder verscherpt toezicht gesteld. De club heeft ook een boete gekregen van 10.000 euro. Als er binnen zes weken geen herstelplan is, volgen meer sancties... bleek tijdens de rechtszaak tussen de club en de Chinese eigenaar Wang. ADO heeft nog altijd de begroting niet rond. Wang is de club nog 2,5 miljoen euro schuldig. Hij beloofde de club vanochtend 500.000 euro, maar eist dat ADO de zaak dan wel intrekt. Tijdens de rechtszaak bleek ook dat sponsor Kyocera stopt als naamgever van het stadion. Vanuit Oost-Aleppo is de evacuatie begonnen van 5000 rebellen en hun familieleden, meldt het Russische ministerie van Defensie. Ze gaan naar plaatsen in de provincie Idlib, die in handen zijn van rebellen. Het Rode Kruis meldt dat ook de evacuatie van ruim 200 zwaar gewonden is hervat. Vanochtend werden de eerste ambulances die de Syrische stad uitreden beschoten door pro-Syrische strijders. Daarbij viel één dode. Premier Rutte begint met gematigd optimisme aan de onderhandelingen over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Dat zei hij vanochtend toen hij aankwam bij de top van de EU-leiders in Brussel. Volgens Rutte zijn er nog een paar hobbels. De premier wil vandaag met de andere EU-landen een oplossing vinden voor het Nederlandse nee bij het Oekraïne-referendum. Het weer in grote delen van het land mist, nevel of lage bewolking. Vanmiddag vooral in het zuiden periode met zon.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 Uit 1 uit 66 en 1 uit 64. De Who en de Beach Boys. Veel plezier het komende uur. Dat waren de Beach Boys met Fun, Fun, Fun uit 64. En dat was hun allereerste single van dat jaar. En we begonnen met The Who en A Legal Matter uit 1966. We gaan naar 1980 naar een eh, Canadese groep met eh, Ierse voorouders. En daarom heten ze waarschijnlijk ook de Irish Rovers. En trouwens over Ierland komen we verder in het eerste uur nog een keer te spreken. Maar eerst hier de Irish Rovers met Wasn't That a Party. Could have been the whiskey, might have been the gin. Could have been the three or four six packs, I don't know. But look at the mess I'm in. My head's like a football. I think I'm gonna die. Tell me, me, oh, me, oh, my. Oh, wasn't that a party? Someone took a grapefruit, wore it like a hat. I saw someone under my kitchen table talking to my old tomcat. They were talking about a hockey. The cat was talking back. Along about then, everything went black. I wasn't that a party. I'm sure it's just my memory playing tricks on me. But I think packs, I don't know. But look at the mess I'm in. My head's like a football. I think I'm gonna die. Tell me, me, oh, me, oh, my. Oh, wasn't that a fun? Wasn't That a Party? Dat waren die Irish Rovers uit Canada uit het jaar 1980. En dan zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 15 december 1966. We hebben vijf nieuwe binnenkomers. En ze gaan van 40 naar 30. 30 is dus de hoogste nieuwe binnenkomer. En op 40 vinden we de Walker Brothers en Deadlier Than The Mail. een beetje de minst succesvolle single van de Walker Brothers... Deadlier Than The Mail, nieuw binnengekomen op nummer 40. De groep die we nu gaan beluisteren... die heeft eh, heel veel succes gehad met al hun singles... en zeker ook met deze, een rustig nummer voor de Trogs. En op zich is dat al bijzonder. Op 39, Any Way That You Want Me. If it's love that you want, baby, you've got it. From the depth of my soul. Presley. Dat waren de Trogs In Any Way That You Want Me. En dat was op nummer 39. Ehm, op de volgende plaat, die zou ik persoonlijk eigenlijk in eh, de lente hebben uitgebracht.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 En die kwam binnen op nummer 36. En, oh, rustig aan hè. De volgende wil alweer meteen van start gaan, maar dat was niet helemaal de bedoeling. Eh, dat was Cliff is The Shadows dus op 36. En op 34 de volgende nieuwe. En die kwam van Wayne Fontana. Na zijn eh, uitje met de Mindbenders is hij solo gegaan. En met zijn Pamela Pamela komt hij binnen op 34. and ribbons and crushes on miss. Secret discussions about a first kiss. You were young and everything was new. Impatient to do things you couldn't do. Oh, Pamela, Pamela, you started to grow. Answers to questions you wanted to know when the rest of your childhood forgets as a dream and the harshness of life dims the peaches and cream. motivation to do things you couldn't do. Pamela, Pamela, dat was Wayne Fontana. En die kwam binnen op 34. De volgende groep die hebben we al een keer gehoord <laughs> in dit eerste uur. Sterker nog, we zijn ermee begonnen. De Who. En hier zijn ze weer. Maar nu zijn ze de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 40 van 50 jaar geleden. En dan maakt het natuurlijk... De klapper van de week. week. En hier zijn ze dan de Who met eh, Happy Jack binnen op 30. Happy Jack wasn't old, but he wasn't there. He lived in the sand at the Isle of Man. The kids would all sing, he would take the wrong key. So they rode on his head in their furry donkey. They tried to stop Jack All the water's lapping. Then they could. dus de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 40 van 50 jaar geleden. Happy Jack van The Who. Voordat we aan de tip van Willem toe zijn, eerst nog even Dem met Friday's Child. From the north to the south, you walked all the way. You know you left your you left your home for good to stay. While you built all all of your castles in the sun, and I watched you knock them down, knock them down, each and every one. Whoa. stop now. And I watched you before you came too old. And I told you a long time before you ever came to be told. You got something that they all want to know. gotta hold on and never, never let go. Whoa, fragile, you can't stop now. No, no. Whoa, fragile, you cannot stop now. You can't stop. There you go. There you go. Rainbows hanging around your feet. And you're making out. You're making out with everyone that you meet. You're even having a ball and staying up late. And watch the sun come up right tailgate. you're driving. no, no, no, no, no, no, no, no, you cannot stop now. too much. You can't stop, you can't stop, you can't stop, you can't stop, no. You can't stop now, baby. And now I'm going stop. No, no, no, Never gonna. Dat was uh, eh, Friday's Child van de groep Them. En uh, volgend jaar dan uh, gaat daar zeker een eh, driedubbele dosis van komen van die groep. Want eigenlijk wordt de dem te weinig gedraaid. Zijn we toe aan de tip van Willem. En die komt deze keer van de debuut-LP van The Doors. En die heet dan ook The Doors. Het nummer heet Crystal Ship. En volgens de drummer, eh, de drummer van The Doors, John Densmore... gaat het over de eerste liefde van Jim Morrison, Mary Werbelow. Sorry. Eh, de titel in ieder geval, The Crystal Ship... die komt eh, van een 12e eeuws Iers boek... The Book of the Dun Cow. En dat bevat een serie Keltische legendes. Hier is de tip van Willem, The Doors and the Crystal Ship. Before you slip into unconsciousness I'd like to have another kiss Another flag. days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle. van Willem was dit. The Crystal Ship van de Doors. En ik weet zeker... Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, Gaan de Doors weer beginnen. De, de, hoe bedoel ik? Helemaal niet de bedoeling. we zijn toe dus aan de tip van Willem. Dat hebben we gehad. En ik hoop volgende week weer een bijzondere uitzending te maken. Want voor mij is het volgende week de laatste uitzending van dit jaar. En dan vraag ik Willem of hij vijf van zijn favoriete nummers van een bepaalde groep zou willen doorgeven. Maar daar hebben we het volgende week nog wel weer verder over. In ieder geval, eh, we gaan nu aan naar de Rolling Stones. Anybody seen my baby? my Voor het album Bridges to Babylon van de Rolling Stones uit 1997 was dit het nummer Anybody's Seen My Baby. Een ander album uit 1984, de LP No Breaks. Dat was een eh, album van John Waite. En dit is wat mij betreft zijn mooiste nummer. Daarvan Missing You. het album No Breaks uit 1984, John Waite en uh, Missing You. De carrière in de hitlijsten voor Chris Montez begon natuurlijk met Let's Dance... en daarna Some Kind of Fun. En toen ging hij wat meer op eh, mellow muziek over The More I See You. En op een gegeven moment ging hij weer in het Spaans ook lekker mellow door. Eerst Locopoti en daarna Aino Digas. quieres, que tú no quieres, quieres mi amor. Because I love you, I only want you. Oh, how I need you, that is for sure. If I had sunshine, I'd give it to you. If I had fortunes, I'd do the same. I'd give the stars to nobody but you, and most of all. die Eagles uit 1973 en dit was eh, Chris Montez. Als je zegt Motown label, dan zeg je al Barry Gordy. In het begin ging het allemaal niet zo soepel met het Motown label. Eh, ze hadden geld nodig natuurlijk. En hij besloot om maar eens even te gaan componeren. Misschien bracht dat wat meer geld in het laadje. En dat lukte ook met eh, een van zijn allereerste composities. Samen met Jane Bradford componeerde hij Money. En het wordt gezongen door Barrett Strong uit 1960. Een top 100 hit. redelijk succes, de nummer Money van Barrett Strong. En het bracht redelijk wat money in de pocket ook. Maar toen de Beatles het op hun allereerste LP ook nog eens een keer opnamen... toen stroomde het geld natuurlijk binnen. Dat was een top 100 hit uit 1960. We gaan een track draaien van een album Time van Electric Light Orchestra. Hier is Twilight. was dit het eh, Electric Light Orchestra met Twilight uit 1981. We zijn nu toe aan de enige hit uit de jaren 50 van deze twee uur. En die komt van eh, George Gibbs en die heet Seven Lonely Days. you're crying. hoo hoo hoo. There's no use in denying I cried for you. It was your favorite pastime, making me blue. Last week was the last time I cried for you. my tears. Seven letters, too, I filled with my fears. guess it never pays to make your lover blue. Seven lonely days I cried and cried for you. And cried for you. Oh, my darling, you're seven lonely days. Last week was the seven lonely days. I cried and cried for you. Oh, my darling, I cried and cried for you. Oh, my darling, I cried and cried for you. Uit 1953, George Gibson, Seven Lonely Days. En dan zijn we alweer toe aan de laatste vocalen van dit twee eerste uur tweede uur gaat straks beginnen. Het eerste uur, en dat is Gene Pitney, 24 Hours from Tulsa. Dearest, darling, I had to write to say that I won't be home anymore. Cause something happened to me while I was driving home, and I'm not the same anymore. Oh, I was only 24 hours from Tulsa, only one day away from your arms. I saw a welcoming light and stopped to rest for the night, and that is when I saw her. As I pulled in outside of a small motel, she was there, and so I walked up to her, asked where I could get something to eat, and she showed me where. Oh, I was only 24 hours from Tulsa, only one day away from your arms. She took me to day, she said. en stuur je allemaal fijne dagen.